Twee uur. Waterbalgemoed met het NOS Journaal. Om incidenten met steekwapens tegen te gaan... heeft het geen zin om de lijst met verboden messen uit te breiden... zegt minister Grapperhaus. Hij ziet meer in preventief fouilleren, bijvoorbeeld in uitgaansgebieden. De Tweede Kamer wil dat het beleid wordt aangescherpt... om incidenten zoals in Drachten te voorkomen. Een jongen van 16 werd daar onlangs door twee leeftijdsgenoten doodgestoken. Grapperhaus zegt dat je op straat ook met een aardappelmesje iemand kunt neersteken. Op de A12 in België, vlak over de grens bij Bergen-op-Zoom... is een Nederlandse auto verongelukt. De twee inzittenden zijn om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde volgens Belgische media gisteravond of vannacht... maar werd pas vanochtend bij daglicht opgemerkt. Een vrachtwagenchauffeur zag het wrak langs de weg liggen. De auto, met Nederlands kenteken, lag op zijn kop achter een pilaar van een viaduct. De trucker belde de hulpdiensten en die stelde vast dat de twee inzittenden waren overleden. Over hun identiteit is nog niets bekend. De bewoners van 17 woningen in een Rotterdamse volkswijk... hoeven geen plaats te maken voor de nieuwbouw... die woningbouwvereniging Vestia heeft gepland. De rechter heeft de streep gezet door de sloopplannen van Vestia... omdat de bewoners van de Tweebosbuurt er volgens hem niet genoeg bij zijn betrokken. De bewoners verzetten zich al vanaf het begin tegen de plannen. Een andere rechter bepaalde vorig jaar in een zaak van elf andere bewoners... in dezelfde buurt nog dat de sloop wel door kan gaan. Het is onduidelijk wat Vestia nu gaat doen. De vrijwillige standwachten van de reddingsbrigade hebben een druk jaar achter de rug. Ze kwamen bijna 9100 keer in actie. Dat is zo'n 1000 keer meer dan in 2018. De toename komt volgens de reddingsbrigade vooral door het mooie weer. Het weer voor nu, af en toe zon, maar in het oosten ook nog kans op een bui. Het is ongeveer 8 graden vandaag. Morgen blijft het droog met soms wat zon, dan maximaal 7 graden.